schakelde eerder op de dag Kim Kleisters uit België uit. Zwaar bewolkt en af en toe regen of motregen, later meer regen vanuit het westen bij een graad of 6. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Besloten werd toen om de organisatie niet te vervolgen omdat het noodweer tijdens het muziekfestival werd beschouwd als overmacht. Na een recente klacht van een slachtoffer is een nieuw onderzoek geopend. Bij het drama op Pukkelpop kwamen vijf mensen om het leven. In Wageningen is een man gearresteerd die gisteren een verdacht pakketje afleverde bij een gebouw van de universiteit. Het gebouw werd ontruimd en de EOD werd ingeschakeld. Na onderzoek bleek dat het pakket geen explosieven bevatte. Volgens het online blad Resource van de Universiteit Wageningen is de dader een 35-jarige gefrustreerde langstudeerder. Hij is het niet eens met de maatregelen die het hem onmogelijk zouden maken om af te studeren. Volgens Resource had de man eerder al dreigtweets verstuurd. In het centrum van de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn maar nu blijkt niet één, maar drie flats ingestort. Zeker vier mensen raakten gewond. Het is nog onduidelijk of er doden zijn gevallen. Mogelijk liggen er nog meer mensen onder het puin. De gebouwen in Rio de Janeiro storten in dat er een sterke gaslucht was geroken en een explosie was gehoord. Autoriteiten houden rekening mee dat een constructiefout de oorzaak was. Flats stonden in de buurt van het historische stadstheater en het museum voor beeldende kunst. Deze gebouwen zouden geen schade hebben opgelopen. De storing bij ING is voorbij. Mijn ING, de mobiel applicatie en iDeal zijn weer volledig beschikbaar, zegt de bank. Er zit ook geen maximum meer op het aantal klanten.